Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opnieuw vallen er treinen uit door personeelsgebrek bij spoorbeheerder ProRail. Een verkeersleider heeft zich ziek gemeld en er kon geen vervanging worden geregeld. Vannacht en in de vroege ochtend rijden er daardoor geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, tussen Utrecht en Renen en tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Zuid. Om 7 uur ochtends wordt de dienstregeling hervat. Woensdag vielen er ook al treinen uit door het personeelstekort bij de verkeersleiding. ProRail noemt dat ontzettend vervelend. President Biden probeert ongevaccineerde Amerikanen alsnog zover te krijgen dat ze een prik gaan halen. Hij vraagt de lokale autoriteiten om daarvoor als beloning 100 dollar per gevaccineerde beschikbaar te stellen. De stad New York doet dat al. Verder kondigde Biden strenge regels aan voor ongevaccineerde overheidsmedewerkers. Zij moeten op hun werk verplicht een mondkapje dragen en ze moeten zich regelmatig laten testen. Biden wil dat zulke regels ook gaan gelden in het bedrijfsleven. Herman van Veen heeft in Carré een record gebroken. Hij speelde vanavond zijn 561ste solovoorstelling in het Amsterdamse theater. Meer dan wie ook. Het oude record stond op naam van Toon Hermans. Overigens heeft Freek de Jonge nog vaker in Carré gestaan... maar dat was vaak samen met Bram Vermeulen... en telt dus niet mee voor het recordaantal solovoorstellingen. Virgil van Dijk heeft na negen maanden blessureleed zijn rentree gemaakt bij Liverpool. Hij deed 20 minuten mee aan een oefenduel tegen Hertha BSC. Van Dijk liep in oktober vorig jaar een zware knieblessure op... en miste daardoor de rest van de Engelse competitie... en ook het EK met het Nederlands elftal, waar hij aanvoerder is. Dat hij nu zijn rentree heeft gemaakt is goed nieuws voor Oranje. Dat begin september WK-kwalificatiewedstrijden speelt... tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 13 graden. Overdag eerst vooral in het oosten nog wat zon.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 happen that I know you. You run the show like a gun out a holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. You spin my head right round, right round, when you go down, when you go ZFM. Hoor je nu overal.